Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Groot-Brittannië en de Europese Unie zouden een geheim akkoord hebben gesloten... over een douane-Unie-constructie. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou volgens het akkoord open blijven... en daarmee wordt een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen weggenomen, al dus de krant. Een woordvoerder van premier May noemt het artikel speculatie. De onderhandelingen tussen Brussel en de Britten zouden nog steeds gaande zijn. Zeker 32.000 mensen hebben vannacht de Amsterdamse Museumnacht bezocht. Op 56 locaties in Amsterdam bleven de deuren tot twee uur vannacht open voor kunst en cultuur. Zo veranderde het Rijksmuseum in een bruine kroeg met smartlappen en muziekoptreders. De Amsterdamse Museumnacht is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken. Volgens een woordvoerder is dat gelukt. Bijna een derde van de bezoekers was jonger dan 25. De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Volgens CNN is het spotje racistisch. Op het filmpje is een groep migranten te zien die via Mexico onderweg is naar de Verenigde Staten. Trump spreekt al dagen van een invasie door deze mensen. Ook is een Mexicaanse man te zien die is veroordeeld voor de moord op twee politieagenten in Californië. Daarbij wordt gezegd dat illegale immigranten zoals hij de regels aan hun laars lappen. De zoon van president Trump reageerde op Twitter. Hij zegt dat CNN alleen nepnieuws maakt... en het niet over echte bedreigingen wil hebben. Zeker zeven kinderen zijn zaterdagavond gewond geraakt... toen op een kermis in Engeland een enorme opblaasbare glijbaan instortte. Dat melden Engelse media. De gewonden zouden er ernstig aan toe zijn. De glijbaan die in een park in het plaatsje Woking stond, vlakbij Londen, stortte in tijdens een vuurwerkshow. Ambulancepersoneel heeft de kinderen ter plekke behandeld... waarna ze naar ziekenhuizen werden overgebracht. De politie is een onderzoek gestart. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel onbewolkt. Wel wordt het koud. Op sommige plaatsen, plaatsen vriest het licht. Morgen schijnt eerst de zon volop... maar in het oosten van het land is er later kans op lage bewolking.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit the party. Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how flip the crack in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it.